30 woningen in een flat in Bulthoven zijn ontruimd vanwege een gaslek. Ook drie huizen aan de overkant van de straat moesten uit voorzorg leeg. De gemeente vangt de bewoners op terwijl de hulpdiensten het lek dichten en de boel ventileren. Venezuela draagt tot 50 miljoen vaten olie over aan Amerika. President Trump laat weten dat de opbrengst door hem zelf wordt beheerd. Dat geld is om zowel de Amerikaanse als Venezolaanse bevolking te helpen. De deal komt nadat president Maduro is opgepakt voor drugsmokkel. Frankrijk wil enkele duizenden militairen naar Oekraïne sturen om toezicht te houden als er een bestand komt met Rusland. President Macron heeft dat samen met Engeland beloofd aan Oekraïne. Nederland heeft die toezegging niet gedaan. Premier Schoof wil eerst van de Tweede Kamer horen wat die ervan vindt. Door de gladheid raakt het strooizout in veel plaatsen op. Onder meer in Barneveld, Bergen en Leidendorp is de voorraad zo laag... dat alleen de belangrijkste wegen nog worden gestrooid. Enkele gemeenten hebben strooisout bijbesteld, maar sommige leveranciers zijn uitverkocht. Dan nog het weer van Weer Online. Kan sneeuwen in het westen, overdag ook op andere plekken met temperaturen rond 0 graden. Op de meeste plaatsen is er code oranje. Geel is voor de Waddeneilanden en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.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 Maar er is niets aan de hand. Vlissingen adem zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. worden gebracht. Gedenk de goede tijden van de zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En men zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten. En waar wild en onverdroten. Iedereen zo gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust is zoals het gaat. Hier aan de kust. my